Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de Gelderse plaats Waardenburg zijn zeker 14 gewonden gevallen bij een ongeval met een platte kar. De slachtoffers vierden feest op de kar toen de wagen kantelde. Er zijn twee traumahelikopters naar het ongeval onderweg en ook veel ambulances. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is ook niet bekend. De wagen hing achter een trekker. Volgens Onroep Gelderland stonden op de kar leden van de plaatselijke voetbalclub die eerder op de dag kampioen waren geworden. In Bagdad zijn zeker 60 mensen omgekomen bij een reeks bomaanslagen. De autobommen gingen vanavond af in Sjiïtische wijken in de Iraakse hoofdstad. Bij de eerste aanslag kwamen 9 mensen om en raakten er 22 gewond. Kort daarna gingen nog eens 7 autobommen af, waarbij de andere slachtoffers vielen. In totaal liepen meer dan 80 mensen verwondingen op. Eerder vandaag was in de westelijke provincie Anwar korte tijd een gijzeling van honderden studenten en medewerkers van een universiteit. Dat gebeurde door gewapende extremisten die vermoedelijk behoren tot ISIS, een groepering uit Syrië die banden heeft met Al-Qaeda. In Madrid zijn een paar duizend betogers op de been die leuzen roepen tegen het Spaanse koningshuis. De demonstranten zijn het niet eens met de komende troonsopvolging. Ze vinden dit niet vanzelfsprekend dat prins Felipe zijn vader opvolgt, omdat de huidige koning door dictator Franco in het zadel is geholpen. De betogers eisen een referendum. De 76-jarige koning Juan Carlos maakte maandag bekend dat hij aftreedt. Sindsdien roeren de tegenstanders van de monarchie zich. De Nederlandse hockeysters hebben zich bij het WK in Den Haag geplaatst voor de halve finale. Ze wonnen met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen na rust. Het weer. Vanavond blijft het nog lange tijd warm. Verspreid over het land kans op onweer. Ook vannacht en morgen vroeg kan een onweersbui vallen. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon.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 Het beste van de clubs in de mix op je radio. En dat doen we met iemand minder dan onze eigen resident DJ Malzo. Het lekkerste beats in de mix. Luister mee het komende uur. DJ Mauzo op je radio in de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. loves me better. and the blues was born. The blues was born on the American wilderness. The blues was born on the beaches where the slave ships docked. Born on the slave man's auction. can trace the evolution of the blues on a parallel line with the evolution of this country. From primitive rock to acid rock, from 13 states to Watergate, the blues is grown, but not the home. The blues is grown, but the country has not. The blues remembers everything the country forgot. You're away from these stars I got away and red.